Het schip lag al een tijd stil voor Lampedusa, maar mocht van Italië niet aanmeren. De kapitein deed dat toch omdat de situatie volgens haar aan boord nijpend was. Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren. Dat melden de FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze zijn het eens over een loonsverhoging van 6,25 procent voor een periode van twee jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlof- en vitaliteitsregelingen. De CAO-gemeente geldt voor 160.000 mensen, van vuilnismannen tot kantoorpersoneel. Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Hoorn is een dode gevallen. De brand brak gisteravond rond 9 uur uit en was snel onder controle. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. In Alkmaar is een man zwaar gewond geraakt door een steekvlam tijdens een schoolfeest. Het gebeurde toen hij een vuur wilde aanwakkeren. Iemand anders gooide een brandbare vloeistof op het vuur, waardoor de steekvlam ontstond. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren veel kinderen aanwezig. President Trump heeft op dit moment een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi op de G20-top in Japan. Hoofdonderwerp is de handelsoorlog tussen de twee landen. Voordat het gesprek begon zei Trump dat hij open staat voor China en dat hij Xi een uitstekende relatie hebben. Chinese president zei voor samenwerking en dialoog te zijn. Het weer, het wordt een tropische dag vandaag met volop zon. Vanmiddag is het op veel plaatsen 30 graden. Alleen in het noorden blijft het een paar graden frisser. In het oosten en zuidoosten kan het 34 graden worden.